Nieuws van 7 uur. Kirsten Klomp met het NL. De Amerikanen houden de Russen verantwoordelijk voor de aanval op het hulpconvooi in de buurt van de Syrische stad Aleppo. De Russen zouden ervoor zorgen dat er tijdens het staakt het vuren geen luchtaanvallen zouden zijn in gebieden waar hulpverleners waren. Omdat dat toch is gebeurd is Rusland volgens de VS verantwoordelijk voor het bombardement waarbij vrachtwagens van hulporganisatie de Rode Halve Maan werden geraakt. Die hadden eten en medicijnen voor tienduizenden mensen in Aleppo bij zich. Zeker twintig mensen kwamen bij die aanval om het leven. De man die verdacht wordt van de bomaanslagen van afgelopen weekend in New York en New Jersey had een dagboek bij zich waarin hij terreur aanmoedigt. Hij prijst houdt Al-Qaeda-leider Osama Bin Laden en verwijst naar instructies van andere terroristenleiders om ongelovigen aan te vallen. De Afghaanse immigrant van 28 zou de bommen hebben gemaakt die afgingen in Manhattan en in New Jersey. Bij die eerste aanslag vielen tientallen gewonden. GroenLinks wil 330 miljoen euro extra investeren in armoede onder kinderen om radicalisering tegen te gaan. Volgens partijleider Klaver moet alles op alles worden gezet om te voorkomen dat jongeren geïsoleerd raken en radicaliseren. Daarom wil hij dat er meer aandacht komt voor jeugd- en buurtwerk. Op het dak van het Groothandelsgebouw in Rotterdam heeft brand gewoed. De brand brak rond half vijf vanochtend uit. Het meubilair van een terras was in brand gevlogen. In de omgeving van het gebouw, vlakbij het station in Rotterdam... waren dikke rookwolken te zien. Het vuur is inmiddels onder controle. De Amerikaanse filmregisseur en scenario-schrijver Curtis Hansen is overleden. Hij won in 1998 een Oscar voor het scenario L.A. Confidential... een film die hij ook regisseerde... Andere bekende films van Hansen zijn The Hand That Rocks the Cradle en Eight Mile. Hansen leed al een tijd aan Alzheimer. Hij was 71 jaar. Het weer de dag begint met wolkenvelden, maar de zon schijnt op sommige plekken ook. de temperatuur loopt vanmiddag op naar 19 tot 20 graden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Het Dit is tennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staat nu een tiental files en op vier daarvan heb je gelijk al veel vertraging. Zoals de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude Rijndijk 9 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is razendsnel opgelopen tot een uur. Verkeer vanuit Den Haag naar Amsterdam kan daarom het beste omrijden over de A44, dus langs Wassenaar. Op eh, de A6 vanuit Lelystad naar Amsterdam staat voor het knooppunt Muidenberg 9 kilometer door werkzaamheden. De vertraging is nu al bijna een half uur. En op de A7 vanuit, eh, vanaf de afsluitdijk naar Amsterdam staat tussen Wochnum en Purmerend Noord 6 kilometer door een ongeluk. Linkerreis ook is dicht. De vertraging is drie kwartier. En een half uur vertraging op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen.